Verslaggever Pien Lering heeft ze gelezen. Een deel van die berichten gingen over premier Rutte. Hij zou hebben geschreven dat de meeste mensen toch een hekel aan hem hebben in Nederland. En dat hij de minister-president zou willen afknallen. Nou, daar blijft het niet bij. Hij zou ook mensen hebben gezocht die samen met hem het parlement wilden bestormen. En hij zou actief op zoek zijn geweest naar wapens. De zaak wordt vandaag nog niet inhoudelijk besproken. Wel wordt er vanmiddag duidelijk of de verdachte langer blijft vastzitten. Lang niet iedereen houdt zich aan de klimaatafspraken, zegt de VN. Veel landen willen ook na 2030 meer energie uit fossiele brandstoffenbronnen halen dan in het klimaatakkoord van Parijs staat. Landen hebben afgesproken om de aarde niet meer dan anderhalve graad te laten opwarmen en dat de productie van fossiele brandstoffen gehalveerd wordt. Hopelijk is Sinterklaas al druk aan het shoppen, want anders kan hij wel eens achter het net vissen. Volgens het AD zijn er problemen in China waar het meeste speelgoed wordt gemaakt. Er zijn te weinig grondstoffen, te weinig personeel en er is te weinig stroom om de fabrieken te laten draaien. Sommige zijn daarom zelfs al dicht. Een bijzondere orgaandonor in New York. Hij loopt op vier poten en hij knort. Het is chirurgen voor het eerst gelukt om een nier uit een varken in een mens te plaatsen. Deze chirurg was erbij betrokken. Hij noemt het een doorbraak en denkt dat organen van varkens in de toekomst wel eens hard nodig kunnen zijn. What we need is a sustainable, renewable source of organs. Degene die de nier kreeg was al hersendood. Dat deden de artsen om niet meteen te veel risico te nemen. Daardoor hebben ze maar een paar dagen kunnen volgen en is het nog niet duidelijk hoe lang de nier meegaat. Het weer, pas op als je vanmiddag langs de kust de weg op gaat. Het KNMI waarschuwt voor harde windstoten. Het hele land krijgt steeds meer buien over zich heen. Het is wel zacht, een gaat of 18. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam staat file tussen Zaanstad-Koog en Knopend Koenplein 4 kilometer met 20 minuten vertraging.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 He saw Lola dancing there, and when she finished, he called her over. But Rico went a bit too far. Tony sailed across the bar, and then the punches flew, and chairs were smashed in two. There was blood and a single gunshot, but just who shot who?